Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Een groot deel van het Israëlische leger is teruggetrokken uit het zuiden van de Gazastrook. Dat zegt het leger. Het is vandaag precies een half jaar geleden dat de oorlog in Gaza begon... Waarom dit nou juist vandaag gebeurt, op de dag dat de oorlog dus precies een half jaar gaande is, is niet duidelijk. Wat we wel weten is dat de druk vanuit Israël op Netanyahu de afgelopen tijd steeds verder is opgelopen. Dat zegt mijn collega van de buitenlandredactie, Lennart Swolfs. Afgelopen weekend, gisteravond, waren er weer hele grote protesten in Tel Aviv om die gijzelaars vrij te krijgen. Nou, die protesten zijn er al maanden, de druk neemt steeds verder toe. Dus ja, Netanyahu moet ook wel iets. Dus ja, dat, dat kan er ook mee te maken hebben. Ook internationaal was er de afgelopen afgelopen tijd veel kritiek op de Israëlische premier Netanyahu. Onder meer vanuit de VS. Die zeiden dat de stad Rafa in het zuiden van de Gazastrook niet binnengevallen mocht worden door Israël. Hulpdiensten in Taiwan zoeken nog naar zes mensen die vermist raakten na de aardbeving van afgelopen woensdag. De beving kostte tot nu toe aan 13 mensen het leven. Deze ochtend werd bekend dat honderden mensen die door neergekomen rotsblokken vast kwamen te zitten in een natuurgebied zijn bevrijd. In Gelderop in Brabant hebben ruim duizend huishoudens geen stroom. Er is een storing op het net. En waardoor die wordt veroorzaakt is onbekend, schrijft Omroep Brabant. Monteurs zijn met man en macht bezig om het probleem op te lossen. En de klassieker tussen Feyenoord en Ajax is een half uur geleden afgetrapt in de Kuip. Voorafgaand aan de wedstrijd lieten de supporters van Feyenoord horen... dat ze alle vertrouwen hebben in de winst. Maar ook bij de fans van Ajax is er hoop op een overwinning, hoorde AT5. Altijd positief blijven, hè? Ik ga nog met redelijk vertrouwen de klassieker in. Je weet me nooit natuurlijk, hè? Het zal wel goed komen. Maar eh, ik weet het niet. Binnen? Waarom niet? Ja, omdat ze niet een heel goed seizoen spelen? 1-0. Ja, maar je moet altijd vertrouwen hebben. Want als je geen vertrouwen hebt, dan komt het nooit goed. Ja, Ajax moet het wel doen met een andere keeper. Want Diant Ramai raakte geblesseerd, dus staat Roelie in het doel. Feyenoord speelt met Bart Nieuwkoop in plaats van Marco Lopez. Het weer. Er zijn perioden met zon en het waait matig tot vrij krachtig. In de loop van de middag meer wolken. Het wordt tussen de 17 en 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen rijdt het nog langzaam over de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Baren. 8 kilometer met een half uur vertraging, want na een ongeluk is daar de rechterrijstrook rijstrook dicht.